morgen meer buien, maar verder verandert er weinig. Dit was het NOS. Er staat nog een file op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel... drie kilometer na een ongeluk, maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij.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 Hij had op 31 juli moeten terugkeren naar de Royse Wissel in Oostrum bij Vendraai. Het Russische konvooi met humanitaire hulp komt vermoedelijk in de loop van de dag bij de Oekraïnse grens. Volgens Russische media volgt het de afgesproken route. Het konvooi van 280 vrachtwagens vertrok gisteren uit Moskou. Lugansk is in handen van pro-Russische opstandelingen. Bevolking heeft een groot tekort aan water en elektriciteit. Oekraïne is bang dat het hulpconvoi een dekmantel is voor een Russische invasie. Voor winkeliers was juni een matige maand. Het CBS meldt dat de omzet daalde met bijna 2% in vergelijking met een jaar daarvoor. Winkels met voedingsmiddelen draaiden wel goed, maar het ging vooral slechter in winkels met kleding, woninginrichting en elektronica. Volgens het CBS had dat vooral te maken met een ongunstige verdeling van de koopdagen in juni. De rechtbank in Almere behandelt vanaf 1 september geen straf- en familiezaken meer. En dat komt door een tekort aan parketwachten. Dat zijn politiemensen die in de rechtszaal toezien op de veiligheid. Bij strafzaken en familiezaken bestaat het risico dat partijen elkaar in de haren vliegen. Volgens de rechtbank wil de politie vanaf september geen parketwachten meer aan Almere leveren... omdat de agenten al op andere plekken nodig zijn. Straf- en familiezaken worden voorlopig verplaatst naar het gerechtsgebouw in Lelystad zijn het jaar relatief weinig ram- en plofkraken geweest bij pinautomaten. In de eerste helft van het jaar waren het er ongeveer 10. Maar in de eerste helft van vorig jaar waren het er nog bijna 100, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Die zegt dat het daarin komt door een betere samenwerking tussen banken, politie en justitie. En ook hebben banken meer geld gestopt in de beveiliging. Het weer, veel plaatsen zon, het is zo'n 21 graden, ook wel kans op enkele buien. Morgen